en dit is het nieuws van NOS op 3. Vluchtelingenwerk Nederland wordt overspoeld met vragen van asielzoekers. Sinds de asielwetten door de Tweede Kamer zijn... hebben ze meer dan 500 vragen binnengekregen. Mensen vragen zich vooral af wat de nieuwe wetten voor hen persoonlijk betekenen, vertelt Vluchtelingenwerk. Gaan deze wetten nu met terugwerkende kracht in, is bijvoorbeeld de meest gestelde vraag. En eh, ouders die wachten op gezinshereniging, eh, die wachten op hun kinderen dat ze hier naar Nederland komen. Dus er is paniek en onrust wel eh, onder eh, de mensen waar het hier over gaat. Vluchtelingenwerk Nederland is een petitie gestart... om de Eerste Kamer op te roepen de wetten alsnog tegen te houden. In Los Angeles is een tunnel ingestort. 31 mensen die daar aan het werk waren kwamen vast te zitten. Ze zijn door de brandweer bevrijd nadat ze over een berg aarde van 4 meter moesten kruipen. Niemand raakte gewond. Hoe de boel kon instorten is niet duidelijk. BOA's mogen over een tijdje meer doen om overlastgevers in het OV aan te pakken. Nu moeten ze altijd wachten tot de politie er is als ze iemands identiteit willen controleren. Het demissionair kabinet komt met een nieuwe wet om daar iets aan te doen. Handhavers mogen dan zelf de database met rijbewijzen checken. Maar ja, of dat de oplossing gaat zijn, vervoersbedrijven denken van niet. Een heleboel mensen die worden aangehouden omdat ze bijvoorbeeld overlast plegen, die staan er helemaal niet in. Dus als ehm, je mensen die wil kunnen identificeren zonder een ID, heb je ook andere registers nodig. Strafrechtketendatabase bijvoorbeeld, dan hebben ze al iets gedaan en staan ze daarin. Of het vreemdelingenregister. Zij zouden dus het liefst zien dat BOA's in al die registers mogen kijken. En het is erg druk bij autogarages. Mensen willen vlak voordat ze op vakantie gaan nog even snel een laatste check. Wie nu nog een onderhoudsbeurt voor zijn auto wil plannen... heeft grote kans dat hij niet meer terecht kan. Bij deze garage in Groningen zien ze vooral deze mankementen. Banden die eh, echt gewoon slecht zijn, airco's die niet werken... Uh, ja, oliepaal te laag en ja, niet regelmatig olie ververst. Dus dat geeft ook motorstoringen... Eh, Even een check, want ik ga straks eh, naar Zweden toe en uh, wil ik er even verse olie op hebben. Deze man had geluk, voor hem hadden ze nog een plekje in de werkplaats. Het weer nog, in het noorden nog wolken, maar later zijn er overal opklaringen met veel zon. Het wordt vandaag 21 tot max 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB druk door de werkzaamheden weer op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij de A10 5 kilometer file. Een kwartier vertraging. A8 Zaanstad Amsterdam tussen Assen-Delft en Knoop het Koenplein 10 minuten extra reistijd. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Badhoevedorp en afrit AMC 10 kilometer file. 20 minuten vertraging. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoop het Lunette 10 minuten extra in 8 kilometer file. En 201 Hoofddorp Uithoorn tussen Hoofddorp en Schipholrijk 3 kilometer file.